Ik weet al bijna niet meer waar ik moet beginnen Maar de zinnen schieten mij zonder problemen al te binnen Als ik denk aan je spoel aan een iemand zonder doel Aan een wezen zonder inhoud, maar zo'n wezen lijkt me fout maar... Jij, ja, jij, jij leidt het leven bewijs Abortus moet blijven, abortus is bij. open is je pa die ik haat, om zijn alles komt te daad Tegen ieders goede raad stond hij met zijn pik paraat En zijn te laat, dan zie je nu het resultaat Van de laag een lage zaten snap ik niet dat het bestaat Jij, ja jij, jij bent het levend bewijs Abortus moet blijven, abortus is bij This is